Nu wordt gestopt als de jackpot op een vijfde lot is gevallen. De rest van de pot schuift door naar de volgende trekking. Na aanleiding van vragen van de SP gaat minister Heers Ballin er bij de staatsloterij op aandringen... om tot een volledige trekking van de jackpot over te gaan. Volgens de minister zijn daarvoor technische en juridische aanpassingen nodig. In Griekenland is de socialist Georgios Papandreou tot premier beëdigd. Zijn PASOK-partij won zondag de parlementsverkiezingen. De nieuwe regering wil de economische crisis bestrijden met 3 miljard aan investeringen, hoewel Griekenland diep in de schulden zit. Papandreou wordt ook minister van Buitenlandse Zaken en als premier treedt hij in de voetsporen van zijn vader en zijn grootvader. Zijn vader Andreas was twee keer premier en zijn grootvader Georgios drie keer. Die werd in 1965 afgezet toen hij rechtse officieren wilde ontslaan. Twee jaar later grepen de militairen de macht. En Georgios Papandreou stierf in 1968 onder het huisarrest dat het kolonelsbewind hem had opgelegd. De goudprijs is gestegen naar het hoogste niveau ooit. De prijs van een ounce, ruim 31 gram, liep vandaag op tot meer dan 1040 dollar. Investeerders verkopen al een tijd op grote schaal dollars en kopen goud... omdat ze bang zijn voor inflatie in de Verenigde Staten... en omdat ze goud als een veilige vluchthaven zien. Vandaag kwam daarbij dat volgens een Britse krant de golfstaten overwegen om olie niet meer in dollars te verhandelen, maar in onder meer goud, euro's en yens. Het bericht werd tegengesproken, maar dat kon een verdere val van de dollar niet keren. Ook de euro is ten opzichte van de dollar alweer maanden aan het stijgen. Een euro is nu 1,47 dollar waard. Dat is nog ruim 10 cent onder het record, maar meer dan 20 cent boven de koers van begin dit jaar.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 Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Ja luisteraars, zoals altijd begon ik dit programma met Close to You... gespeeld door Lionel Hampton met zijn big band en gezongen door Diana Washington. Cor, Goedemorgen. Leuk je weer eens eh, gezien. Te, eh, leuk je weer eens eh, te zien. Het is hier een tijd geleden dat wij samen een programma voor de luisteraars mogen samenstellen. En ja, het is vandaag echt herfstdag. Dus ik weet niet wat jij hebt uitgezocht, maar... Wat is het? Wat nou, heb, je, heb je er wat nieuws meegenomen? Ik, ik, heb wat oud en ik heb wat nieuws. En ook wat bijzonders. Nou, dat is afwachten blazen. Ja, uh, luisteraars, u weet dus dat ik een eh, groot liefhebber ben. En uh, meestal ook mede met mij vele luisteraars van het instrument de vibrafoon. En ik wist dat koor zou komen, dus dan mag het weer. Ik heb een, dan kom ik terecht, dus niet bij Lionel Hampton, ook een van mijn favorieten, maar bij Milt Jackson. En Milt Jackson die heeft niet alleen in kleine combo's gespeeld, maar hij was ook de leider en, ehm, van een big band. En ja, ik heb een cd uitgekozen. die heet eh, Big Bags. Mill Jackson's Orchestra. Arrangementen bij Ted Demeron en Ernie Wilkins. Luistert u naar het door eh, Thelonious Monk geschreven Round Midnight. Mill Jackson. Cause I love you so terribly so. You promised to love me forever. To hold me and crush me so tight. and it's hurting. Cause you're flirting. All because of one silly pie. heartstrings would fit right snug in place. But last night they broke in little pieces. by saying you still love me too, Please surrender and be tender. Cause you know that I'll always love you. is was eh, het door Milt Jackson zelf geschreven Strings En eh, ja, eh, het is een van de leukste cd'tjes die ik van deze... ja, wat is het? Het is een, een leader, een vocal en vibrafoonspeler. staat hier op de, op de cd. prachtige cd trouwens, Milt Jackson Sings and Plays... Sounds of the For the Believer. Ja, gewoon een hele cd voor waarin hij zingt. Hij kan eigenlijk niet zingen. Maar op zich is het wel leuk. Zo'n cd'tje erbij te hebben. Toch? Ja. Cor? Wat heb jij eh, voor de luisteraars uitgezocht? Nou, ik heb eh, nu een, eh, een oud stukje muziek. Het is Making Whoopie. Dat is heel bekend. Maar dit is gezongen door Rebecca Turnquist. Nou, ik denk dat er weinig mensen daarvan gehoord hebben. Nee. En ze wordt op de drums begeleid door meneer Johansen. En piano Anders Witmark op de bos Jan Aderveld. Dus ze zullen wel, waar komen ze vandaan uit? Denk je? Zweden waarschijnlijk. Zo, zo is het. Ja. Goed, we gaan luisteren naar... Rebecca Tonquist met het liedje Making Whoopie. the groove. It's another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. There's a lot of shoes, a lot of rice the room is nervous. He answers twice. Boy, it's really killing. That boy's he's so willing to make a woo beer. Well, you can you can picture a little loveliness right down. Says, Clay. And you can picture that same sweet loveliness. I tell ya, think what a year can bring. Well, he's washing dishes, uh huh, and baby clothes don't forget, folks. I guess that's what you get, folks, for making woo beer. doesn't phone her, no. He doesn't write. He says he's busy. She says, Is he? He's making woo beer. Well, you know, he doesn't make much money. I'd say only about 5,000 birds. And now, some judge who thinks he's funny, he says, Mister, you'll pay six to her. Well, he says, now, judge, suppose I fail. The judge says, well, in that case, mister, I guess you go out and ride. Ja, dit was een stukje eh, accordeon. Ja. Hans, je weet, ik heb vroeger zelf ook zo'n... zo'n ja, vroeger noemen ze een trekbak gehad. Toen speelden we wel andere muziek. Maar het is toch wel eens leuk dat muziek ook in de jazz wel gebruikt wordt. Ja ja, ja, ja, ja, Wie was dit? Dit was uh, Leonica. Nooit van, Nooit van <laughs> gehoord. Ik moet, vorige keer was ik met Hans Rijmers hier, eh, eh, had ik een uitzending. En dat ging dan over uh, Jazz in de Krocht, het nieuwe seizoen natuurlijk. Wat in volgende, week volgende week gaat beginnen. En trouwens met Greetje Kouwveld, hè. <laughs> en die noemde ook muzici op. En dan zei ik steeds, Hans, nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Maar goed, bijzonder om dit weer eens te beluisteren. Een paar weken geleden, eh, koor luisteraars, zat ik eh, tv te kijken. Ja, dat doe ik eigenlijk haast nooit. Eh, maar er was tennis. Tennis uit Amerika. En ook daar kan het ontzettend hard regenen. En ja, er was steeds ja, pauze. En toen hebben ze een programma uit de kast gehaald. Dat was trouwens de Belgische tv. Want die verzorgt trouwens ook hele goede programma's. En die hadden een heel stuk over toch wel een van onze, van mijn favorieten ook. En ik hoop ook van u. Een heel oude jazzmuzikant, namelijk Toet Stielemans. En ze liet dus hele oeuvre eh, lied, eh, kwam daar, eh, passeerde daar de revue. En ik zal u vertellen, het was een programma van anderhalf uur. En ik heb van begin tot het einde genoten. En ja, wie heeft niet in zijn plaatkoffertje muziek van deze mondharmonica en ook uh, en ik kon het niet nalaten om een stuk uit te, eh, uit te kiezen uit zijn Braziliaanse periode. Want dat heeft hij ook gedaan. En eh, onder andere met die Rittenor heeft hij opnames gemaakt. Ik heb een stuk uitgekozen wat geschreven is dat door Oscar Castro Neves. En het is heel bekend. U zal het ongetwijfeld herkennen. En het heet Felicia en Bianca. Toets mans. That Misty Red Beast. Ja, een prachtig stuk uit uh, Turks Fruit. De bekende Nederlandse film. Muziekje gemaakt door Rogier van Otterlo. En natuurlijk prachtig gespeeld door Toets Tielemans. Een van de topstukken vind ik eh, uit die film. En ja, op deze zondagmorgen toch echt wel. Het is al heel oud, want uh, toen, toen die film draaide, Turks Fruit, toen waren wij nog jong en klap, knap. Alhoewel, dat is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden, maar <laughs> goed. Ik hoop, luisteraars, dat dan u dit stukje dus... Eh, ik kwam het tegen en het werd ook gespeeld op die, op die avondkoor. Nu we zitten te praten, heb jij dat programma ook gezien? Ja. Een van de betere jazzprogramma's eh, op de Belgische tv van dit afgelopen eh, ja, zomer. Een paar maanden, ja. Het is een maand of zo geleden hoorde ik dat plots. En goed... Cor, wat heb jij nog meer voor de luisteraars uitgezocht? Ik heb nog een stukje muziek van meneer Ponti. Meneer Ponti speelt een viool, elektrisch viool. En het is een heel aardig stukje. Mona Boa. Maar vooral de percussion die erop gespeeld wordt door Mustafa CC trekt een klein beetje de aandacht. We gaan luisteren. Ja.